met het NOS-journaal. De dekkingsgraad van het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, is in het derde kwartaal gedaald naar 90 procent. Aan het einde van het tweede kwartaal stond de dekkingsgraad nog op 112 procent. Het ABP noemt de forse daling slecht nieuws, ook al is die bijna helemaal toe te schrijven aan de daling van de rente. Vicevoorzitter Van Lunteren noemt het vrijwel uitgesloten dat het ABP de pensioenen komend jaar kan indexeren. Dat zou betekenen dat de pensioenen niet langer de loonstijgingen volgen. Het consumentenvertrouwen is in de maand oktober verder afgenomen. Toch was de daling volgens het CBS niet zo groot als in augustus en september. Consumenten zijn vooral pessimistisch over de economische vooruitzichten en houden daarom hun hand op de knip. De werkloosheid is in het derde kwartaal voor de derde maand op rij toegenomen. Er kwamen 17.000 werklozen bij, evenveel vrouwen als mannen. Er zijn nu 438.000 mensen werkloos en dat is 5,6% van de beroepsbevolking. De Belastingdienst heeft vorige maand een fout gemaakt met verrekenen van belastingsschulden met een voorlopige teruggaaf. Hierdoor zijn 17.500 huishoudens gedupeerd. Het gaat om mensen die een betalingsregeling hadden getroffen om van de belastingsschulden af te komen. Dat zegt de Belastingdienst. De schulden werden met de teruggaaf verrekend en dat had niet gemogen. Alle gedupeerde huishoudens krijgen een excuusbrief en ze kunnen vervolgens aangeven of de verrekening teruggedraaid moet worden. Internationaal troepenmacht KFOR is in het noorden van Kosovo begonnen met het opruimen van Servische blokkades. Daarbij worden tientallen panzerwagens ingezet en de militairen gebruiken traangas en pepperspray om de bewakers van de blokkades te verdrijven. De Servische Kosovaren hebben de wegversperringen opgericht om te protesteren tegen pogingen van de Kosovaarse regering om de grensposten met Servië onder controle te krijgen. Het weer wisselend bewolkt en verspreid over het land enkele buien. Vanmiddag minder buien, het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat tussen Marsen en Knoop het Oude 7 kilometer aan ongeluk. Bij Knoop het is de rechterreis ook dicht. Verkeer in de regio Amsterdam kan het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. A9 Alkmaar richting Amstelveen staat bij Knoop het Raasdorp nog file van 3 kilometer.